Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Israëlische droneaanval in de havenstad Kangan in het oosten van Iran is een raffinaderij geraakt, dat melden Iraanse media. De aanval ging gepaard met een enorme explosie en een brand. Een van de 14 installaties van de raffinaderij zou zijn geraakt. Op beelden is vuur en veel rook te zien boven het industriegebied. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de aanvallen van Iran, van Israël op Iran... het Iraanse nucleaire programma ver hebben teruggeworpen, mogelijk met jaren. Netanyahu zei verder dat er nog zwaardere klappen zullen komen... en dat het Israëlische leger inzet op de vernietiging van de Iraanse productiecapaciteit van ballistische raketten. Rusland is klaar om te helpen bij het de-escaleren van de situatie in het Midden-Oosten. Dat heeft de Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken gezegd tegen zijn Iraanse collega Arachi. Volgens Lavrov is Rusland bereid om te blijven werken aan het oplossen van problemen rond het nucleaire programma van Iran. Ook condoleerde hij Iran met de Iraanse burgers die omkwamen bij de Israëlische aanvallen. Rusland is een bondgenoot van Iran. Teheran levert onder meer drones aan Rusland voor de oorlog tegen Oekraïne. In de Amerikaanse staat Minnesota zoeken de politie en de FBI naar de man die twee democratische politici heeft neergeschoten. Eén politica en haar man kwamen om bij de aanslag. Een andere politicus en zijn vrouw raakten gewond. Ze zijn inmiddels geopereerd. De schutter zou gekleed zijn als agent en in een nagemaakte politieauto hebben gezeten, melden Amerikaanse media. Na een vuurgevecht met de politie sloeg de man op de vlucht. De gouverneur van Minnesota noemt de aanslag een politiek gemotiveerde moord. En dan het weer. In het oosten hier en daar een bui, mogelijk met onweer. Op andere plaatsen overwegend droog. Vannacht opnieuw kans op regen bij ongeveer 15 graden.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 Dit is ZFM. Luid van Zandvoort. Dit is ZFM. me a constant, my friend. You can't tell me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again me up or me down, and I won't ham it up or simmer down with their brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I, and it ain't me us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I.